vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Zes over zes. Goedemorgen. We mogen weer. Terwijl het eh, buiten donker is en ook zeker koud. Op sommige mensen nog eh, vorst. Eh, bij sommige plekken wilde ik zeggen. Ja, bij sommige mensen ook nog vorst aan de grond. Maar die liggen onder de grond waarschijnlijk. Het is koud in Nederland. Deur is open van de Mix Marathon. Welkom, welkom. Het is niet ook, ook geworden. Cream ook niet. Dombrowski met 21% ook niet. Maar 42% is gegaan voor een man waar we van houden. Hij komt uit Nederland en my god, wat is hij goed, hij zegt. Een uur lang in Best of Last Week, Fabric Dawn. Be Your Boo. Maar ah, we googelen straks. Clooney bij Slam. Dit is hem, de Wix Marathon. Hij is beginnen. Uh, begonnen. <laughs> My god. Mijn hersenen moeten nog wel beginnen, denk ik. Beetje Nederlands zou wel lekker zijn. Downloading Nederlands in het eh, boekje, het goede boekje. Appje van eh, Dave, die zegt... Goedemorgen, kan je regelen dat alle bouwfuckers... op de bouwplaats Slam hebben aanstaan zometeen? Natuurlijk kan ik dat regelen bij deze Dave. Evo Knallen vandaag stuurt hij werk ze. Ja, dat gaat lukken met de Slam Mix Marathon. Een uur lang in de mix met dank aan jouw stem op Insta. Best of last week. Het is Fabric Dan hier in de Slam Mix Marathon. how you feel if it's real. Won't you? baby, it's not fair. Cause I don't ever want to lose your loving, baby. Tell me, do you really care? Dan is het pikken donker, maar samen zijn we op de radio. En eh, vandaag in het nieuws dat, eh, ik weet niet waar jij woont, in de Randstad misschien wel. Maar eigenlijk zouden we met z'n allen moeten verhuizen naar Hengelo. Dat heeft een reden. Namelijk, daar zijn mensen het gelukkigst vandaag in de Telegraaf te lezen... dat uh, Lisanne Krabbe en zo'n chef stralen. Ze wonen in Hengelo. En daar zijn mensen volgens onderzoek van Atlas Research... het gelukkigst minder gehaast en minder gejaagd. Ook wordt er gesproken over een ons onze sfeertje. In Hengelo zijn genoeg voorzieningen. En eh, geen files en parkeeruitdagingen. En onveiligheid. Lekker. Oké, okay, dan ga ik er niet heen. <laughs> ik hou van onveiligheid. Daarom woon ik in Amsterdam natuurlijk ook. Nee hoor. Dit is hem, de Mix Marathon. De pre-party van het weekend. Want het weekend begint bij ons stiekem al op vrijdagochtend. Dit is Fabric Dam. gets too strong and you feel that you need help to move along. Do you think that you can hang tough when the rhythm gets rough and the DJ says I think you've had enough? Do you think that you can digest when I start to digress? Better get yourself a lyric groove fest. Do you think that you can compete when you hit the fat beat? You need stamina like an athlete. You need continue your technique to fully eat. Let the microphone burn when I speak. Alright, now we're getting into this sound. The source is the power of the force in the mind. einde van de werkweek. En wat een week was het, hè, zeg. Het was eh, internationale wc-dag. Het was mannendag. En Sinterklaas is in het land. Dat was een hele oude man. Lekker. Free party van het weekend. Dit is Slam. Het goed nieuws, geen vertraging op de snelwegen. Wel even je weer online weerbericht. Deze ochtend hier en daar mistig met temperaturen rond het vriespunt. Andere plekken gaat er straks zon zichtbaar zijn. En vanmiddag overal eventjes wat zon. Het blijft ook redelijk droog. In het noorden kans wel op een winterse bui. Wat sneeuw daar. Aan het einde van de middag eh, langs de westkust ook nog een beetje sneeuw. Maar voor de rest blijft het dus droog. 3 tot 6 graden. Dit is die groot dit van Ferric in zijn eigen set. In my arms. and shit. and he lived a big life and he prayed big prayers and he preached big sermons and he performed big miracles and he died a big death and shed big blood and had a big resurrection and a big ascension and sent a big Holy Spirit, Mixmarathon. Mix Marathon. jouw stem op Insta. Iedere donderdagmiddag gaat er een poll online. Kon je stemmen op eh, de beste set van vorige week. Jij hebt gekozen voor Ferric Dahl. Ja, ah, dan is dit ook wel grappig. Elon Musk, de man achter X en Tesla, SpaceX, heeft ook zijn eigen AI-startup. Eh, Artificial Intelligence heeft een chatbot gemaakt, eh, Grok. En daar is nu wat over te doen. Namelijk, dat ging op X helemaal viraal gisteravond. Eh, namelijk iedereen vroeg aan eh, Grok, hey, wat vind jij eigenlijk van eh, Elon Musk? Kun je wat dingen vertellen? En Elon Musk heeft dat ding dus natuurlijk zo bepaald en zo gestuurd dat hij positief over hem is. Maar dit gaat wel heel ver. Namelijk de Elon Musk chatbot, Grok, die zei dat Elon Musk fitter is dan LeBron James. <laughs> en ook nog eens een keer, de meest slimme en meest belangrijke mens op aarde is die ooit heeft geleefd. <laughs> ja. Ja, ah, dan ben je wel echt vol van jezelf als je je eigen chatbot zo eh, laat sturen. Hij zegt zelf, uh, Musk, dat het gaat om een foutje. Kijk, Ja. Ah. Hey, goedemorgen, Patrick is erbij. Michael die gaat zo meteen dakdekken. Die is blij met de beats van Slam. Daar zijn we blij mee om dat te horen. En ook Ro is blij. Hey boy, Remember this, till the blood drop the fire. Keep your peace like you're running on the road till you life is reach ten figures on the river. We got deep in fish. Hey boy, don't take the piss. Me no taste up, I know for me live. Nobody bring me in here. Last in this, me roll up me sleeve and pinch me fist. Remember this, till the blood drop the fire. Keep your peace like you're running on the road till you life is reach ten figures on the river. We got deep in fish. running on my boat to your life in ten, thing, figuring out the river, we got free big fish. Thank you. vaak. Maar ja, maak het maar waar. De lekkerste vrijdag heb je met Slum. Dit is goed, hè. Fabric Da in de mix. Applaus voor deze man. samen hebben we de lekkerste ochtend mogelijk. Sam Veld straks om 9 op zijn vaste resident plek deze ochtend. Zo. Wakker worden doen we ook zo meteen met Gamberen, Dadoni. En zometeen na het nieuws van 7 hebben we de fijne klanken van EDX. Natuurlijk hier op de Mix Marathon vrijdag van Slam. Marathon. Elke vrijdag. 24 uur